Citydijkers met het NOS-journaal. In en rond de Oekraïense hoofdstad Kiev waren vannacht zware explosies en beschietingen... maar van een groot Russisch offensief in de hoofdstad leek geen sprake. Het Oekraïense leger zegt een aanval van Russische troepen op een legerbasis in Kiev te hebben afgeslagen. Verder zou worden gevochten om een militair vliegveld op zo'n 60 kilometer ten zuiden van de stad. Het Oekraïense leger zegt dat daar twee Russische transportvliegtuigen zijn neergehaald... maar onbekend is of dat klopt... Ook nu worden nog explosies en geweerschoten gemeld in Kiev. Volgens een ooggetuige ook dicht bij het hoofdkwartier van de regering. Rusland heeft in de VN-veiligheidsraad zoals verwacht zijn veto uitgesproken... tegen een resolutie waarin de invasie in Oekraïne wordt veroordeeld. In de motie werd Rusland opgeroepen de inval te stoppen en alle troepen terug te trekken. Maar omdat Rusland een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad is... kan het resoluties blokkeren. China, India en de Verenigde Arabische Emiraten onthielden zich van stemming. In Rusland is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen de invasie in Oekraïne. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn in 26 steden bij elkaar honderden betogers opgepakt. Russische autoriteiten hebben gewaarschuwd dat demonstranten kunnen rekenen op boetes, huisarrest of een celstraf. Ook in Georgië zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de Russische inval in Oekraïne. Ook vinden ze dat de Georgische premier sancties moet invoeren tegen Rusland. Georgië kreeg in 2008 te maken met een Russische inval. Die was bedoeld om twee pro-Russische regio's bij te staan. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest wil dat Russisch topdirigent Gergiev afstand neemt van president Poetin. De twee zijn goede vrienden en de dirigent sprak zich meerdere keren openlijk uit voor militaire acties van Poetin. Als Gergiev geen afstand neemt van de Russische president... dan wordt het jaarlijkse Gergiev Festival in Rotterdam geschrapt. Het weer, de dag begint zonnig en koud. Lokaal is er ook kans op mist en gladheid. Het blijft vandaag droog en het wordt maximaal 8 graden.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 Misschien om wat ik deed of wat ik zei. En ik, ik liet je gaan, ik liet je vrij. moe, dan geef ik toe aan al het verdriet dat ik van binnen voel. Ik pak de telefoon en hoor je stem.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 Her angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard him shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he?